En ook de woningcorporaties zijn niet blij met het akkoord, omdat de corporaties nog altijd fors moeten inleveren. Ook de oppositiepartijen PVV, SP en CDA zijn erg kritisch. Ze vinden dat de woningmarkt als een melkkoe wordt gebruikt en leidt tot enorme lastenverzwaringen voor de burger. Minister Bussemaker is op zoek naar steun voor het invoeren van een leenstelsel voor studenten. Partijen die willen meepraten over hoe het leenstelsel eruit moet komen te zien... mogen ook meebepalen hoe het geld wordt besteed dat het stelsel oplevert. Dat moet wel gaan naar het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. D66 en GroenLinks zijn in principe wel voor een leenstelsel. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Peter Kooijmans is overleden. De CDA Kooijmans was van 1993 tot 94 minister van Buitenlandse Zaken in het derde kabinet Lubbers. Kooijmans was ook bekend als hoogleraar volkenrecht en rechter bij het Internationaal Gerechtshof. Sinds 2007 was hij minister van Staat. Peter Kooijmans is 79 jaar geworden. De neuroloog die vorige week bij het Amphia ziekenhuis in Breda op non-actief werd gesteld, blijkt ook geschorst te zijn bij een andere zorginstelling. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg stelde de neuroloog foute diagnoses en behandelde hij zijn patiënten verkeerd. Hij werkte ook bij de rugpoli in Tilburg en Delden, maar daar zou hij geen fouten hebben gemaakt. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht raakt het steeds meer bewolkt en het gaat licht vriezen. Morgen begint het te dooien, mogelijk met sneeuw en ijzel. Middagtemperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. De files van 3 kilometer en langer staan op de A15 van Europoort naar Rotterdam, voorknopend Vaanplein 4 kilometer. A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld giessendam 4. A20 richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. Verderop bij Moordrecht 3, daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid 5 kilometer.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 Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it burned. Threatened different game. I've watched you dance with danger.